NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Texas is het dodental na de overstromingen opgelopen naar 79. Onder de doden zijn 28 kinderen en er worden nog tientallen mensen vermist. De overstromingen ontstonden vrijdag toen in korte tijd veel regen viel... en het waterpeil in een rivier razendsnel steeg. Vooral een christelijk zomerkamp voor meisjes werd zwaar getroffen. Het is een puinhoop in de regio. Overal liggen bomen op de weg en zijn auto's vernield. President Trump zegt dat hij waarschijnlijk van plan is om vrijdag het rampgebied te bezoeken. Nu wil hij nog niet, naar eigen zeggen, omdat hij de hulpverleners in de weg zou zitten. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere steden in Jemen. Ze waren volgens het leger gericht op Houthi-doelen in drie havensteden. Ook een energiecentrale is bestookt. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend. Volgens Israël worden de locaties gebruikt voor het transporteren van Iraanse wapens en voor het bestoken van Israëlische burgers met drones en raketten. Afgelopen nacht zou nog een raket zijn afgevuurd op Israël. Die kon worden onderschept. Het Israëlische leger voerde eerder op de avond ook al luchtaanvallen uit op doelen van Hezbollah in Libanon. Het schip van de Zonnebloem gaat vandaag weer varen. Drie maanden geleden raakte het flink beschadigd na een botsing op een vrachtschip op de Rijn in Duitsland. De kapitein van dat schip had gedronken. De schade aan het vakantieschip voor mensen met een lichamelijke beperking was groot. De hele voorkant lag aan flarden, maar hij is nu hersteld. Vandaag is er een proefvaart met mensen, minder mensen aan boord. Volgende week dan beginnen de vakantiereizen weer. Het weer, vannacht stevige buien met veel regen in korte tijd en kans op onweer. In Noord-Holland, Flevoland en Friesland waarschuwt het KNMI daarom voor wateroverlast. Het koelt af naar een graad of 15.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 Michel Koenen met het